Clemens Peters met het NOS Journaal. Op de Tilburgse kermis is een jongetje van een jaar of drie vanavond bekneld geraakt in een van de attracties. De brandweer heeft het kind bevrijd en het is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het kind zou uit een karretje zijn gevallen van de kinderattractie Die Fantastische Reizen en er daarna onder terecht zijn gekomen. De attractie werd direct stilgezet. Twee mensen zijn aangehouden omdat ze de hulpverleners belemmerden bij hun werk. Het Filipijnse parlement heeft met grote meerderheid ingestemd met de verlenging van de staat van beleg in het zuiden van het land tot het einde van dit jaar. Het leger probeert daar een opstand te bedwingen van islamitische militanten die in de stijl van IS opereren. De Filipijnse regering vreest dat de extremisten uit zijn op de stichting van een islamitische staat in de zuidelijke Filipijnen en dat de opstand overslaat naar andere delen in het zuiden van het land. Er zijn ruim 30 tips binnengekomen bij het onderzoeksbureau dat wil aantonen dat tenniscoach Mark de J. niet de moordenaar is van zakenman Koen Everink. Gisteravond ging de site tipons.nu de lucht in. Voor de gouden tip heeft de familie van de J. een beloning van 40.000 euro uitgeloofd. Het Openbaar Ministerie is ervan overtuigd dat de J. Everink heeft omgebracht, onder meer omdat bloed van de zakenman in zijn auto is gevonden. Maar Mark de J. houdt vol dat anderen Everink hebben vermoord en daarna zouden ze de J hebben ontvoerd. De Britse wielrenner Chris Froome is zo goed als zeker de winnaar van de Tour de France. In de tijdrit van vandaag in Marseille nam hij verder afstand van zijn directe concurrenten Bardet en Uran. Froome won de tijdrit niet. Hij werd derde achter de Polen Botnar en Kwiatkowski. Morgen is de laatste rit, die traditiegetrouw eindigt op de Champs-Élysées in Parijs. Het weer. Kans op buien met mogelijk onweer en hagel. Vannacht trekken die buien weg en dan klaart het wat op.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 En ook ik heb een beetje iets van, ik moet ook het gevoel hebben. Ja, ik, eh, ik ga gewoon door met werk. Ik moet nog werken tot, eh, tot augustus. En dan gaan we lekker eh, een lang weekendje met het gezinnetje weg. Maar eh, vandaag dus weinig gelul. Maar wel de lekkers iets op de radio. Zometeen kraak en smaak ook Alok, Bruno Ma Martin en Zima komen eraan. Maar nu eerst de laatste verschijning van Zigala en Ellie Ira met Come Here for Love. I'm no longer broken hearted. So glad I came here tonight. And I see you got what I wanted. Baby, you got what I like. all these feelings never let me down. A thousand places everywhere I go, I feel the hearts beating, and even far, this is my home. Oh, never let me go. never took me down. A thousand places everywhere in Met Toxic Love Affair. En daarvoor horen we Alok, Bruno Martini en Siba met Never Let Me Go. Ik uh, weet het slechte nieuws op gehoord, maar... Eh, Chester Bennington was vorige maand nog, ik geloof 20 juni... was hij in Nederland 41 jaar oud, de zanger van Linkin Park... Die heeft zelfmoord gepleegd, zo meldt Team Z. Politiebronnen vertellen Amerikaanse Entertainment zei dat Bennington zichzelf heeft opgehangen... in zijn woning in eh, Palos Verdes Estate, California. Het lichaam van de zanger werd donderdagochtend lokale tijd gevonden. hij had al langer last van eh, alcohol- en drugsproblemen. En eh, hij laat eh, zes kinderen achter met twee vrouwen. En hij heeft ooit in het verleden gezegd dat hij zelfmoord zou overwegen. En Linkin Park zanger was een goede vriend van Chris Cornell... die in uh, mei zelfmoord pleegde. De frontman was Soundgarden. De frontman van Soundgarden zou vandaag 53 jaar zijn geworden. Dus ja, of het nou daarmee te maken heeft, we weten het niet. Maar in ieder geval, eh, ja, vorige maand waren ze nog in de Amsterdam Ziggo En nu is hij er niet meer. Hij heeft eh, helaas helaas zelfmoord gepleegd. Maar we gaan wel luisteren naar een nummer van Linkin Park. Het past niet in het programma. Maar als eerbetoon aan eh, deze bijzondere man. Want ja, ze zijn sinds 1992 langzaam doorgebroken en hebben het aardig goed gedaan. En ja, speciaal hè. De heren van Chester Bennington. Hij is 41 jaar geworden en hij is afgelopen donderdag overleden. Lincoln Park. Tell me what I've gotta do. There's no getting through to you. Lights are on but nobody's home. You say I can't understand, but you're not giving me a chance. When you leave me, where do you go? All the walls that you keep building, all this time that I spent chasing, all the ways that I keep losing you. And the truth is, you turn into someone else. You keep running like the sky is falling. I can whisper, I can yell. you hear me calling you home. Oh, all oh, the walls that you keep building, all oh, this time that Mario Zandvoort. Radio Mario Zandvoort. sad story, my friend and boring. Lost his mum to a drug named heroin. Father's gone, so grandma's left with everything. Two grandkids and a daughter's coffin. I never really knew him when he was growing up, but I assumed that it was a little fuck. No parents for him to look up to. Just a brother whom I knew was a dodgy fuck. Shit, I used to think he was a dick. Tried too hard to fit, and never grew out of it. Now he don't talk too much, talk too much. He's probably giving up, giving up. I think he's had enough, had enough. Cause he ran out of luck, out of luck. Now he don't talk too much, talk too much. He's probably giving up, giving up. his hometown. This was probably dead. and Never saw the other world, so he didn't wanna go and get it. Occupied by fitting in where minds are small, where small things make these small kings feel so tall. Will he ever change? Well, apparently he reapplied for college and was waiting for his grades. Word that help his case. Well, I couldn't ever say. Now he don't talk to waiting the lights out, a night out. Brothers in town, send a doubt, a few fights now. Kicked out, club shit, the sun's up. One look, solid took From his go to cuss at another. Dudes being dudes, they blow at the chest to impress these breasts that are just out of this mess. They must protect their damsel in distress. So other girls, man, decides to clench his fist, and then he threw a miss. Brothers hit, as did his. Dropped in quick, then one kick to the head. Oh shit, other man is dead. Now here up. I think he's hard enough, hard enough. Cause he ran out of luck, out of luck. CFM Zandvoort, zaterdagavond een wandeling over het strand... door de duin en het centrum van Zandvoort. Tot uh, middernacht zijn we bij. Met het eerste uurtje natuurlijk eh, het beste van Dance R&B... een beetje pop tussendoor. Laatste shownieuws, eh, ja dat was niet echt shownieuws... want eh, het was triest nieuws over Linkin Park Frontman. En ja, de party-update moet ik je helaas doorverwijzen naar djguide.nl. Kijk op je telefoon. Voor de leuke feestjes in ieder geval vanavond. De Brainwashing Escape in Amsterdam met onze eigen Zandvoortse Raimundo. En in de stalker is ook altijd wat dat doet. Moet je even kijken op eh, clubstalker.nl. ja, het internet ligt eruit. Dus niet alleen ik eh, ben in de vakantiestemming, maar ook eh, het internet. Want dat doet het gewoon niet. Dus maar wel lekkere muziek. Wat dacht je van me?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 Hebben we geen internet voor nodig. Deze week op 10, Mano en Raul K. Met Doekan. Op 9 deze week Sony Voldera met Always Gotta Be. Samen met Alex Mills. Op 8 deze week Charisma met Work It Out. Op 7 Marion Hill met Down, Frank Rizzardo Extended Remix. Deze week op 6 ook uh, met Raul K met uh, eh, Toekan fusing Ahmed Zozo de Dixon rework. Op vijf deze week King Brit en Oba met Uzumaka. De Dixon update. Op vier Lucius en Barentos met Taking Over. Deze week op drie. Sis met The Blind Side. De Rodriguez Junior remix. Deze week op twee. Ex nummer 1 plaatje van alweer twee weken geleden. Route 94 met House and Pressure. Deze week nog steeds op 1, net als vorige week. Camel Fat met Cola. En samen met Elderbrook. Je hoort het nu hier op de radio. Nummer 1 at The Nightwalk 10. Got ready for the night in. She's heading for the light sees the vision going up line after line. See how she looks in trouble. See how she dances and she sips the Coca Cola. She gets up the differences. That's what you're coming for, but they don't wanna let you in it. You drop your back to the floor and asking what's happening. It's getting late now, hey now. Enough of the arguments. she sips the Coca Cola. She can't tell the difference yet. That's what you're coming for, but they don't wanna let you in. And you drop your back to the floor and you're asking what's happening. And it's getting late now, hey now. Enough of the arguments. she sips the Coca Cola. She can't tell the difference yet. Oh, oh, oh, Coca-Cola. She can't tell the difference yet. That's what you're coming for. We don't wanna let you in. Walk, walk, walk. Alicia's en Barentos staan op nummer 4 in de Nightwalk 10. ze met Taking Over en daarvoor Gary Venus met Prenda La Villa. Deze samen met de Cook Die hebben een mix eh, gemaakt voor hun. En tot zover ook het eerste uur van de Nightwalk.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 Ik zou zeggen, blijf gewoon luisteren. Ik heb nog een paar stukken muziek te gaan. Hier is Sonny Voldera featuring Alex Mills met Always Gonna Be. Doet hem nu hier, de nummer 9 uit de Nightwalk 10. That's right. Zaterdagavond, de Dance Night.